nadat er aangifte tegen hem was gedaan. Tijdens het verhoor bekende hij 19 meisjes te hebben misbruikt. Maar het zouden er dus meer zijn. De man zou zijn slachtoffers kennen van verenigingen en via kennissen. De meisjes zouden allemaal in het laatste jaar van de basisschool zitten. Nadat het nieuws naar buiten kwam, werd het huis van de verdachte beklad en bekogeld met eieren. Een bijzondere ontdekking in verschillende Aldi-filialen in Duitsland. Supermarktmedewerkers ontdekten in dozen met bananen flinke ladingen kook. In totaal gaat het om bijna 100 kilo cocaïne. Volgens de Duitse politie hebben drugscriminelen een grote fout gemaakt... en moest het spul heel ergens anders heen. Een brandweerwagens en een traumahelikopter in de Efteling. In het pretpark is een onderhoudsmedewerker zwaar gewond geraakt toen hij meters naar beneden viel. De man was bezig met werkzaamheden bij de Fabula, de voormalige pandadroom, waar een 4D-film over dieren te vinden is. En heb je je wel eens afgevraagd wat er gebeurt achter de deuren van een seksclub? Binnenkort kun je een bijzonder kijkje achter de schermen krijgen. Een fotograaf is namelijk jarenlang aan het werk gegaan als gastvrouw... in de inmiddels afgebrande seksclub De Villa in Beekbergen. En doordat ze het vertrouwen had van de vrouwen... kon ze bijzondere foto's maken als een van de meiden had een bezoek gehad op een suite. En uh, dan kwam ik altijd daarna even checken van joh, eh, was alles oké? En dan zag ik een tafereel en dacht ik van oké, even wachten met opruimen. Ik rende naar beneden, ik pakte mijn camera en ik legde dat vast. Gasten komen nooit in beeld en de vrouwen zijn onherkenbaar. De expositie is vanaf eind volgende week te zien in een museum in Apeldoorn. Dan nog het weer. Houd je paraplu nog maar even binnen handbereik. Vanavond ook nog buien en kans op onweer.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 About the way your body twisting. Make me lose control in a distinct boy. And it's happy cause I'm thinking of us. Don't go throw me under the bus. Under spell, I'm under your love. I don't know why nobody want me.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 Volgens Israël was de aanval gericht op het hoofd van de luchtmacht van Hezbollah. Het aantal gevallen van blauwtong groeit minder snel dan een maand geleden. Wekelijks komen er 400 gevallen bij van het virus waar vooral schapen aan doodgaan. Een maand geleden waren dat er nog 1500. Het weer, felle buien, met vanavond ook kans op onweer. Morgen opnieuw veel neerslag met aan zee een stormachtige wind. Het wordt dan zo'n 15 graden. 180 degrees, it's so electric. Slow down and dance with me, yeah. Slow. Skip a beat and move in my body, yeah. Slow. Come on and dance with me. play look. You in your new blue dress, taking away my breath. The cradle is soft and warm. I couldn't do me no harm.